zweven. Opeens zag ik je voor me staan. Jij kijkt mij uitdagend aan. Wat was je mooi. Ik ben in dit vlotte leven nog nooit zo serieus geweest. Liefde uit mijn feest. Ik was jouw prooi. jou vrij. Joffie, joffie, joffie, joffie, joffie, joffie, joffie, joffie, kom dan bij mij. Ik wil je wilde haren strelen, ik weet dat jij geen engel bent. Een engel heeft geen temperament en dat verveelt, maar dat kan ook Een hemellichaam heb je wel, mooi als een beer.